Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De hebben weer bij elkaar bijna een miljoen bezoekers getrokken. Dat meldt het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dat zijn er 100.000 meer dan vorig jaar. Er waren in totaal 14 officiële bevrijdingsfestivals. Sommige moesten vanwege zware buien of harde wind worden uitgesteld... of delen van het programma werden geschrapt. Nederland heeft zo'n 600 aanvallen uitgevoerd op islamitische staat in Irak. Dat zei luitenant-kolonel Harry Oostema in het programma PAU. Oostema geeft medeleiding aan de Nederlandse bijdrage aan de internationale coalitie in Irak. volgens Oostema voert Nederland vooral precisiebombardementen eh, vanaf grote hoogte uit. En zei verder dat IS redelijk is teruggedrongen in Irak. Uberpop blijft verboden. Volgens staatssecretaris Mansveld voldoet de taxidienst niet aan de eisen. Dat Uberpop-chauffeurs voortaan ook met een chauffeurskaart gaan rijden... vindt ze een stap in de goede richting, maar het is niet genoeg. Ze is wel van plan de regels voor taxis in het algemeen te versoepelen. Ze wil overbodige regels schrappen... en ook moet het makkelijker worden voor nieuwe aanbieders... om een taxidienst te beginnen. Maar de staatssecretaris benadrukt dat Uberpop illegaal blijft... ook na aanpassing van de regels. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue Airways gaat van New York naar Cuba vliegen. Dat is de eerste grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die gebruik maakt van de versoepeling van reisbeperkingen tussen de Verenigde Staten en Cuba. Afgelopen maanden hebben Cuba en de VS de diplomatieke banden aangehaald. En de vlucht van de Cubaanse hoofdstad Havana gaat één keer per week. Eerste vlucht vertrekt op 3 juli. Het weer. Vannacht is het bewolkt met opklaringen. Het is zo'n 9 graden.